Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Brabant is wateroverlast ontstaan na de hevige regenval van vanavond. Lokaal viel in Brabant meer dan 35 mm regen. In onder meer Bergen op Zoom, Rijen en Oosterwijk kwamen straten blank te staan. Putdeksels kwamen omhoog en bij sommige woningen liep het water naar binnen. Op meerdere plaatsen moest de brandweer eraan te pas komen om het water weg te pompen. Inmiddels zijn de meeste wegen weer begaanbaar. Bij een ongeluk met een schip in Congo zijn zeker 20 mensen omgekomen. Het schip, met zo'n 300 passagiers aan boord, was in het donker onderweg op een rivier en raakte een duwbak die deels was gezonken. Ruim 40 mensen konden uit het water worden gered, maar naar honderden mensen wordt nog gezocht. Lokale autoriteiten benadrukten na het ongeluk dat het niet is toegestaan om s'nachts te varen op rivieren in Congo. Ze onderzoeken nog wie verantwoordelijk is voor het ongeluk. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat een staakt het vuren in Gaza in de komende dagen moet rondkomen. Volgens hem wordt er met Qatar en Egypte alles aan gedaan om Hamas te overtuigen het zogenoemde overbruggingsvoorstel te steunen. De Israëlische premier Netanyahu had zich daar gisteren al achter geschaard. Het is nog niet duidelijk wat er precies in dat nieuwe voorstel staat. Er lijken nog flinke verschillen overbrugd te moeten worden om tot een wapenstilstand in Gaza te komen. Trinidad en Tobago gaat het nationale wapen wijzigen. Op dat wapen zijn drie beroemde schepen van ontdekkingsreiziger Christopher Columbus afgebeeld. En die gaan verdwijnen. Volgens de regering zijn de schepen een pijnlijke herinnering aan het koloniale verleden. Ze worden vervangen door de steel drum, een percussie-instrument dat van oorsprong van het Caribische eiland komt. Ook op het briefgeld van Trinidad en Tobago staan de schepen afgebeeld. Dat wordt op termijn ook vervangen. Het weer. De laatste buien trekken naar het noordoosten weg. Daarna zijn er opklaringen en het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het noorden eerst nog een bui, maar verder droog en zonnig.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 you Cause you're forcing me out of my mind But this time, which way will I find? I woke up inside this new torch car Now I didn't do this, I'm in a while I'm your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow, i lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control.